Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het houdt maar niet op in Rotterdam. Vannacht waren er volgens Omroep Rijnmond drie explosies in en om de stad. Eén daarvan was bij een café. Dat is geen lekker idee, vindt de buurvrouw. Ik ben ook bang, want nu is precies waar je, eh, vlak bij mij... Het is bij mij, zeg maar, want ik woon hierboven. Ja, dus dan is het echt eh, inderdaad eh, echt eng van hoor. In een van de straten was gisteren ook al een ontploffing. Bij het café raakte een rolluik beschadigd, niemand raakte gewond. Rotterdam wordt al maanden geteisterd door explosies. De politie denkt dat het gaat om rivaliserende drugsbendes die elkaar willen terugpakken door een cyberaanval hebben verschillende supermarkten problemen met hun statiegeldautomaten. Vanwege de hack zijn alle automaten offline gehaald. Daardoor kunnen monteurs niet meer via internet naar een storing kijken. Ze moeten nu naar de automaat toe en dat kost tijd. Volgens de directeur van het bedrijf dat die automaten aan supermarkten levert... heeft dat voor klanten nu nog niet direct gevolgen. Meer dan 98% van de machines draaien gewoon nog. Uh, er zijn een aantal eh, oudere machines die op een gegeven moment een, eh, het geheugen gaat vollopen. En die zullen op een gegeven moment stoppen. Uh, normaliter gebeurt dat tussen een dag of drie, vier. de nieuwere automaten die kunnen gewoon nog enkele weken vooruit. En pretparkfan Sanne uit Haarlem heeft haar hele lichaam vol met tatoeages uit de Efteling en Disneyland Parijs. Haar nieuwste aanwinst, een plaatje van de nieuwste attractie uit de Efteling, Dans Macabre. Die attractie gaat volgend jaar pas open, maar toch wilde Sanne het logo vast laten vereeuwigen. Haar vriend wist toch van niks. Ik vertel mijn vriend meestal niet wat voor plannen ik heb qua tattoos, want dan krijg je alleen maar discussies vooraf. Ik denk achteraf als ik er eenmaal op zit, dan een knappe jongen die het er weer afhaalt. Is dat altijd zo? Meestal wel, ja. Of het algemeen, dan is het altijd een verrassing waarmee ze thuis komt. Het Dans Macabre komt in de plaats van het spookslot.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 She's one of a kind. And I ain't about to deny it. It's a special kind of thing with you. drink on Tuesday. We make love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chill on Sunday. Sunday, Sunday, Sunday.